De Hogeschool in het inspectierapport over de misstanden bij de hogeschool. Van de 9 ton is 360.000 euro uitgegeven aan extra salarissen, vergoedingen en leaseauto's. Daarvan hebben vooral oud-voorzitter Jos Elbert en oud-vicevoorzitter Lijn Labrière geprofiteerd, zegt de inspectie. Ook de Raad van Toezicht krijgt verwijten. Die heeft alle regelingen voor bestuurders goedgekeurd. In de toekomst is nog maar plaats voor zeven gesubsidieerde orkesten in plaats van tien. En van de zeven dansgezelschappen blijven er vier over. Verder krijgt een aantal theatergezelschappen geen subsidie meer, net als een aantal filmfestivals en een operagezelschap. Welke instellingen verdwijnen is niet duidelijk. Het kabinet gaat vanaf 2013 200 miljoen euro bezuinigen op de culturele sector. Volgens staatssecretaris Zijlstra zijn er weer scherpe keuzes nodig en moet de sector meer worden gestimuleerd om op eigen benen te staan. Thank you. Het kabinet dreigt Griekenland niet verder te steunen. Minister De Jager zei dat Nederland niet instemt met extra steun als niet voldaan wordt voldaan aan een groot aantal nieuwe ingrepen in de Griekse economie. Hij eist maatregelen van Griekenland die heel streng en heel pijnlijk zijn. Voor De Jager is het cruciaal dat banken nu ook geen gaan meebetalen aan de steun. Het is niet de Nederlandse burger door wie de Grieken in de problemen zijn gekomen. Het is aan de Grieken om te laten zien dat ze maatregelen willen nemen, zei De Jager. In Dokkum is een vrouw op een loopbaan gewond geraakt door een neerkomende slagboom van een brug. De vrouw zat achterop bij een man die de waarschuwingslichten van de brug niet had gezien. De slagboom kwam uiteindelijk tussen hen naar beneden. De vrouw is niet zwaar gewond, ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bewolkt een kans op een bui. Morgen eerst zon, maar smiddags naar buien en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door het lange Pinksterweekend is het al behoorlijk druk op de weg. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen de afrit Gooimeer en Brugge 14 kilometer. En op de A1 naar Amsterdam tussen de knooppunten Muidenberg en Watergaasmeer 9. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knoppen en Hoogmade 4. En bij Zoeterwoude Rijndijk zat er dan ook weer 4 kilometer. A10 West naar Zaanstad 5 kilometer voor de Koentunnel. En de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem tussen het knooppunt Oude Rijn en Bunnik 10. A13 naar Rotterdam tussen Ippenburg en Berkel en Rode Reis 8.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 is De zomer van ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Euro Breakdown. Welkom terug bij het tweede uur van Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Even spieken nog een kleine 50 minuten moet dit volhouden. En dan weet je welke vraag de beste is in Europa. Dat is in de 21 ste jaren van deze hitlijst. Aflevering 23. Vandaag middag 10 juni 2011. Volgens week in de lijst 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En met alle drie voorbij komen. Wie maakt er wel ruimte naar Lady Gaga, Born This Way met 16 weken. James Blunt, Sergio Gunn 12 en uh, Green Rhino samen met Anita Meyer, Why Tell Me Why. Na 8 weken is het al over voor hun in de lijst. Nieuwsuur stemde zo aan, ze gingen omhoog van 31 naar 21 in de vierde week en zijn met 10 plaatsen de snelste stijger. En de Soulflex Ready to van 14 zijn het geleden zijn zij de snelste daler. Langs de natuur, dat is naar FNM, ze zet wel naar de laatste plek en staat alweer 17 weken in de lijst. Deze eerste Nederlandse kolonist, die vestigde zich op het eiland Manhattan in 1610 op deze 10e juni. 1990 op een begraafplaats in Oost-Jeruzalem schenden dalen en 70 koloniële graven hebben. In 2007 is het Lewis Hamilton die dit jaar voor het eerst in zijn Formule 1 afkomt. En ook nog eens meteen de grote prijs van Canada niet. In dezelfde race was trouwens Robert Kubica die heel ongelukkig een ongeluk had nabij de herping op Canada. Trouwens dit weekend ook de Formule 1 op Canada. Europetrol op vrijdag op zonne Niet betrouwbaar, maar van dat komt dan ook wel ook uit. Vier jaar later dan de, eh, de eerste race die Hamilton ooit won, is gewoon weer een race in Canada. De 3, ik zei hebben we op nummer 21 deze week, vier weken in 1983. Dit 4 en de vierde week dus 10 plaatsen omhoog naar plek 21. kijken wij nog even af naar wat we dan allemaal gehad hebben. Hardbal is het 5 voor zacht in de 15e week van 24 naar 30. Van 33 naar 29 in de derde week Alex Verdun en uh, Kelly Rowland, What a Feeling. is Jordan en Hush Hush in de 9e week is we dan verder van 25 naar 28. Table World Ends, Bottom Scores 12 weken in de lijst, zacht van 23 naar 27. Mohammed en Lucas in de Coconut Free in de tweede week van zijn hoog van 34 naar 26. Van 27 naar 25 in de zesde week Sherry Prince en Bruno Mars met Warrior Explodes. Van het stukje de Alligator Sky, de overloop second van 18 juni Simple Plan en uh, Natasha Benningfield. Ze hebben last van een jetlag en gaan van 26 eh, omhoog naar 23 in de vijfde week. Kevin Brock, Not Overview, drie weken langs van 29 naar 22. En and Vries, Mike Zimmertje Vries met vierde week, vorige week nu 21. En jou allemaal even te snel zijn gegaan, heb ik goed nieuws voor je. Kijk op de site van Zwier van Zandvoort familie even op de vrijdag ticket De 100 staan. Gezinkt door Breakdown. Klik daarover op en dan zie je gewoon de 40 beste platen van Europa. Maar even onder elkaar staan. Kun jij nog even kijken. waar nou ook weer en de Iglesias stond. Samen met Asher inderdaad voor Rikasson. Dirty Dancing. Here we go! Zes weken in de lijst zit van 20 omhoog naar 17.

lonely Niet betrouwbaar, maar wel veel nummer 16 deze week voor de Gaga en The Age of door En de vierde week gaat ze vijf plakken van de maand van 21 naar nummer 16 alweer. En van nummer 16 stonden daarbij zoals in een candy shop. En dan later, vijf weken nu al in de lijst gaan ze weer een plekje verder omhoog. Zometeen voor jou ook nog Alexander Stan en de Mrs. Sabit. Don't you stop, you

up when you can play with the stick I'm trying to explain what it is going on I'm not thinking about your body, your hands I'll break you to the ground, stand in i just stop to the young girl lights are show Gotta jump right like i the rodeo never heard a sound like this before Cause I never heard a child like this before It's like I'm doing it, the it my way It's like I'm dancing, yeah, I'm dancing I'm running, I'm running, I'm watching the fun Thinking of it ass after I'm gone It's the right stuff the right time Lights on the lights on the high Just take it, do it, do it, do do it, do it, do it, do Whoa. shine Make me burn dirty before I get too sick Lean on me to me Sexy girl, sexy Don't be so shy Make me burn dirty before I get too sick You are the one for me You make me, this make me up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

坚强。 Thank you. on top of your girl. What up, in the be saying what she said. Happy to see you. Some niggas confused. Said I'm in America, I don't get money like she do. But on my life, baby. I'ma make it feel right. Bet you promise tomorrow, I promise tonight. Dollar dog. I might take a little more than I should. Tonight. I might

Thank you. kreeg we samen met Neo, Everjack en Onzaligend. Onze eigen Everjack en ook met Everjack. Dit nu Everjack turn uit in de zesde week van 12, van 15 omhoog naar 12. ZFM verstuurt weerbericht. Krijg je van als je intussen aan het rekenen bent, hoe lang heb je nog, hoeveel platen moet ik nog hebben? Gaat even een beetje tussendoor. Tegen de avond maken ze wel kans op het regen. Vanavond blijft het wel droog dan komt het allemaal af naar de graad of 9. Vanmiddag is MSV Bal met kans op wonder. In de middag klaart het wel weer op en wordt het een graad of 16. Gevolgd bij een uh, zuidwestelijke wind. Zondag hebben we zon en in de middag wordt toenemende wolken, Het blijft ook van uh, droog tot aan de avond ons, Dan is de kans op wat lichte regen. Een beetje zuidwestelijke wind zorgt voor temperatuur zo rond de 17 graden. Ik heb voor jou twee fietsers. Eentje in Haarlem op de Leidse Vaart, van het uh, eh, Shell-station op de N52 is Wilford uh, eh, richting halen. Dan staat op een hoogte van 14,2, eh, dat is in de middenberm al Daar staat een auto. En dan zou je gaan kijken of jij niet te hard rijdt op weg naar de nummer 1 van Europa met Boxiclar en Rafael Carla. Varla Amour. Nou, in de vijfstijking omhoog van 14 naar nummer 11. Zometeen kijken wij de top 10 met de nummer 10 in handen van de Scouting voor Don't Want to Leave You. Let's go. Versloor het ging over naar nummer 20. Tot en nummer 11. op nummer 20 vinden we Bruno Mars en The Lazy Song. 14 week Songs van 13 naar nummer 20. Beyoncé, One World Girls en de zevende week zakken van 17 naar 19. Voor de week nog 10, deze week 18. 11 week in lijst, niet resorts meer en Don't Hope Robot. De Glaciers en met Usher en de Dirty Dancers zijn 6 week in lijst omhoog. Eindel van 20 naar nummer 17. Van 21 naar 16 Lady Gaga, die Age of Glory. Zij staat 4 weken in de lijst. De Beatles, Candy shots na 5 week in lijst van 16 2015 Jennifer Lopez en the floor. 14 lijst zat het van 8 tot 14. Alexander Stan en de Mr. Sexual Beat van 19 tot 13 in de vierde week. Pitbull, New Effort, Lesson, New 15, Effort, 17 en 6 weken lang tot 15 in het veld. Tot 14,5 Bob Sevar en Rafael Carla voor Lamu. En dat was nu 5 week. Nummer 7 weken omhoog van 11 naar nummer 10 door Scouting for Girls en Don't Want to Leave You. Toen voor jou de eerste plek van de drie zitten blijven. Zit nummer 9 blijven gaan zitten. Most verheven song. You can sing along to. For when I've gone away. When I've gone away. It's a silly tune. I wrote for you. for you. Now you can sing it every day. Now you can sing it every day. I don't wanna leave you. I don't wanna leave you.

You can hear me sing along go for so long, so long. I didn't know you Be gone deze week in totaal drie zitten blijven in de lijst van Europa. Een van op nummer 9 die heet Sheila Green. Drive Lights en Bigger City. in de tiende week blijven. hij eh, zitten op nummer 9. Omwille van de tijd dat het nieuws is er bijna moeten wij door. 7 en 6 over, die zakken namelijk in de series op Alexis Jordan, Happiness en Kesha met Blue. Ze nummer bij nummer 5, alle wonen op 12 trouwens. Chest to chest. Het is een van Rihanna. En uiteindelijk gaat California Kingdom naar nummer 5. We were always just that close, that wrist to wrist, toe to toe, toe. is the thought just tonight the set of the rules.

Thank you. hoorde het Goalfriedhof. Nog twee landen weer in de lijst van Europa op dit moment. Vorige week nog op nummer 5. Deze week met een plekje verder omhoog naar nummer 4. En de voor jaar en de California King Band. En de vijfde plek omhoog van 12 naar nummer 5. We komen op top 3 binnen. Iemand met de plaat die vorige week nog op 16. En deze week doet Adele het nog goed op. Someone Like You gaat omhoog van 6 naar nummer 3.

There is no away I couldn't find. it, I let you see my face And that you be reminded that for me It isn't jaarlijkse Red nog niet heeft. De zesde maand drie en de Abel en Someone Like You. Dus nou rekenaar weet het. We hebben nog twee zittenblijvers. De nummer 1 en de nummer 2 blijven de zitten waar ze vorige week ook zaten. De nummer 2 is dan volledig Gaga en Judas. De laatste week dus net zo twee als vorige week. alles wat deze dame aanraakt, daar maakt ze wel een hit van. Lady Gaga. De single hier in de naast schreef, blijft ze wel zitten op eh, nummer 2. Adele, Someone Like You 3. Chris Brown, Benny Benassi natuurlijk op nummer 4. Rihanna, de California Gangbang hoor je ook nog op nummer 5. De Snoop Dogg, nou niet alleen, maar samen met David Guetta deze keer. Single Sweat staat in 12 weken in de lijst en weer bovenaan op nummer 1. De beste plaat in Europa is voor de Snoop Dogg en David Guetta. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I Just fall on me, fall Rain waves wanna make you fall Fall on me, fall Just fall on me, fall Just wanna make you sweat. I know. Rolling, making stacks I just wanna make you sweat. I know. Rolling, making stacks sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat.

Net als vorige week is de extra plaats in Europa aan handen van Snoop Dogg en David Guetta. Zoals wij staan ze dus nog steeds bovenaan. Kopje de geleden leden daarom met Judas en Adele, Someone Like You op nummer 3. Voor de hele lijst nalezen, dat kan hè. Hij staat op internet www.zfmzandvoort.nl Even bij vrijdag, heel breakdown klikken. En dan kun je de hele lijst gewoon weer nalezen. Dat is mijn heel fijn te Wensen.